een vaak op reis en was eens in de stad Parijs. Toen ik de Eiffeltoren zag, was ik de hele dag van slag. Zappeloot, zappeloot, wat is dat ding geweest? hele grote feest sigaar, Dat ding dat ligt wel een vulkaan. Er kwam gewoon geen einde aan. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding geweldig groot. Zappeloot, sapeloot, wat is dat ding geweldig groot. Ik kocht een mooie raad en gaf het aan mijn vrouw cadeau. Maar zij zei luister lieveling, ik heb geen plaats meer voor dat ding. Zappeloot, zappeloot, wat is dat ding? zaten vaak op reis en was eens in de stad Parijs. Toen ik de Eiffeltoren zag, was ik de hele dag van slag. Sapperloot, sapperloot, maar dit dat ding geweldig nou groot. Sapperloot, sapperloot, wat is dat ding?